zegt minister Schouten. In januari bleek dat er veel mis was in de administratie. Archeologen hebben bij Bemmel een compleet Romeins grafveld ontdekt van bijna 2000 jaar oud. Romeinen werden na hun dood gecremeerd en de as werd begraven, vaak samen met allerlei waardevolle spullen. Bij de opgraving in Bemmel werden onder meer kledingspelden, bronzen kannen en spiegels gevonden. De 48 graven werden gevonden bij werkzaamheden vanwege het verlengen van de A15. Meghan Markle, de verloofde van de Britse prins Harry, heeft zich laten dopen, melden Britse media. Het gebeurde eergisteren in een privéceremonie in Londen. De Amerikaanse Meghan is daarmee toegetreden tot de Anglikaanse kerk. Voor haar huwelijk met Harry hoefde dat niet per se. Ze deed het uit respect voor koningin Elizabeth, die het hoofd van de Anglikaanse kerk is. Voor de Friese kust is met veel moeite een auto van een wat getrokken. De Ford Fiesta stond daar sinds het weekend. Het leek de eigenaar leuk om op het wat te rijden, maar hij zakte weg. Een berger die een kabel aan de auto wilde bevestigen... kwam zelf vast te zitten in het slik. Later lukte het wel met een speciale slee. Een trekker heeft de auto daarna naar de wal gesleept. Het weer, opklaringen, alleen in het noorden vallen vanavond nog buien. Morgen geregeld zon, smiddags vanuit het zuiden meer bewolking, gevolgd door regen. En het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A1... van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Eembrugge 7 kilometer, kost je 20 minuten extra. Na een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij Knoop het Amstel 4 kilometer. Er is één rijstrook dicht, vertraging een kwartier. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg 10 kilometer... kost je ook ruim een kwartier extra... Na 4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude 13 kilometer, vertraging 20 minuten. Na 15 van Gorkum naar Nijmegen bij Echteld, 17 kilometer langzaam rijden, kost je ruim een half uur extra. Na 27 vanuit Almere naar Gorkum bij Nieuwegein 14 kilometer.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 Internationaal gezien is een beloning van 3 miljoen euro per jaar niet veel, zegt van der Veer. Bovendien wordt de beloning uitbetaald in aandelen die Hamers lange tijd moet houden. Van der Veer zegt dat hij de commotie over de loonsverhoging wel had zien aankomen. Nederland wil een voortrekkersrol spelen bij het tegengaan van misstanden met cryptovaluta. De bitcoin verbieden is onhaalbaar, maar consumenten moeten tegen te grote financiële risico's worden beschermd, vindt het kabinet. Zo komt er een verbod op reclame voor zogenoemde binaire opties, waarbij wordt gespeculeerd op de koers van bijvoorbeeld de bitcoin. En ook het